doden en ruim 50 gewonden gevallen. Een zelfmoordenaar liet zijn auto ontploffen bij een controlepost van de politie. Er waren veel Sjiïten die op weg waren naar een heiligdom. Mogelijk zit terreurbeweging ISIS achter de aanslag. In Rokanje is gisteravond een restaurant uitgebrand. De uitslaande brand volgde op een explosie in het gebouw aan het dorpsplein. Het dak van het restaurant is grotendeels ingestort. Niemand raakte gewond. Het weer, vandaag flinke periode met zon. Smiddags enkele stapelwolken. In het zuiden kan lokaal een bui ontstaan.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 dream. of you. Suspense controlling internet. www.zfmzandvoort.nl I'm holding it back, just wanna shout out, give me more. You're just a hideaway, you're just a feeling. You let my heart escape beyond the meaning. Don't even I can find a way to stop the storm.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 Na de landing is er een minuut stilte en dan zullen er op Schiphol geen vliegtuigen landen of opstijgen. Veel bussen en taxis staan stil en in veel winkels gaat de muziek even uit. Op alle overheidsgebouwen hangt de vlag half stok en op verschillende momenten worden klokken geluid. Veel nabestaanden gaan naar Eindhoven om de kisten op te wachten. En ook de koning, koningin en premier zijn daarbij. Daarna gaan de lichamen in kolonnen naar een kazerne in Hilversum voor identificatie. De A2 en de A27 zijn tijdelijk afgesloten als de kolonne passeert. Vanavond is er in Amersfoort een speciale gebedsdienst en in Amsterdam wordt een stille tocht gehouden. De NOS verzorgt extra uitzendingen. Amerika denkt dat pro-Russische separatisten vlucht MH17 bij vergissing hebben neergehaald. Veiligheidsfunctionarissen hebben geen bewijs voor een directe link met de Russische regering. Wel zijn de separatisten in Oost-Oekraïne bewapend door Rusland, zeggen de Amerikanen. De VS weet niet of er Russen aanwezig waren bij de lancering van de raket. Enkele nabestaanden van slachtoffers van de rampvlucht hebben de mobiel van hun omgekomen geliefde gebeld, waarna ze een Oost-Europeaan aan de telefoon kregen. Dat meldt de Telegraaf. De krant schrijft dat er volgens journalisten bij de lichamen geen mobieltjes, portemonnees of camera's meer zijn gevonden. Bij een aanslag zijn in Bagdad zeker 23 doden en ruim 50 gewonden gevallen.